Freddy van met het NOS-journaal. Demonstranten blokkeren sinds vanmorgen de grootste grensovergang tussen de Europese Unie en Belarus. Bij Kukuriki in Polen, vlak voor de grote Belarussische stad Brest, staan honderden activisten op de weg met Poolse en Oekraïense vlaggen. Met het protest willen ze een belangrijke transportader voor goederen naar Rusland doorsnijden. Bronnen binnen de Amerikaanse regering bevestigen dat Rusland hypersonische raketten heeft ingezet in de oorlog in Oekraïne. De VS kon de lancering live volgen, meldt CNN. Het zou een test zijn van de nieuwe raket en tegelijkertijd een waarschuwing aan het Westen vandaag maakte Rusland al bekend dat een Oekraïns wapendepot is vernietigd door deze zogeheten Kinjal-raketten. De supersnelle raketten zijn moeilijk te onderscheppen. Volgens deskundigen gebruikt Rusland de oorlog in Oekraïne om nieuwe wapens in de praktijk te testen. In Kiev zijn 228 burgerdoden gevallen sinds de Russische invasie, meldt het stadsbestuur. Ook zijn 912 inwoners van de hoofdstad van Oekraïne gewond geraakt. De cijfers zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN heeft gemeld dat er in heel Oekraïne bevestigd 847 burgers zijn omgekomen, maar dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. 30 dansers uit Kiev zitten vast in Parijs. Het Kiev City Ballet kwam een dag voor de oorlog begon aan in Frankrijk voor een optreden. De groep slaapt nu in het theater en daar trainen de 30 dansers ook. De opbrengst van hun optreden in het theater hebben ze aan het Oekraïense Rode Kruis gegeven. En op de Dam in Amsterdam hebben enkele honderden mensen geprotesteerd tegen discriminatie en racisme. De demonstratie ging vooraf aan de week tegen racisme, die begint maandag. Volgens deelnemers is protest nog altijd hard nodig. Het weer vanavond en vannacht droog.